Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Franse Senaat is akkoord met het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. 201 senatoren stemden vannacht in met dat voorstel van president Macron. 115 waren tegen. Verhoging van de pensioenleeftijd is een omstreden deel van de plannen van de Franse regering om het pensioenstelsel te hervormen. Fransen gaan al weken de straat op om er tegen te protesteren. Uiterlijk zondag stemt de Senaat over het hele pensioenpakket. In de Franse Tweede Kamer verliepen de debatten zo chaotisch... dat er daar nog niet over is gestemd. Artsen zonder grenzen heeft bij de hoofdstad van Haiti een ziekenhuis gesloten... vanwege aanhoudend geweld. Volgens de hulporganisatie kan de veiligheid van patiënten en personeel... niet meer worden gegarandeerd. Haiti wordt al maandenlang geteisterd door bendegeweld... geweld. Zwaar bewapende criminelen breiden het gebied waar ze actief zijn steeds verder uit. Een aantal scholen ging ook al dicht uit angst voor ontvoeringen. Artsen zonder grenzen blijft wel actief in Haiti. Energieleveranciers moeten zich ook na 1 april aan strengere regels houden... voordat ze klanten afsluiten van stroom en gas. Zo moeten leveranciers eerst meerdere keren contact zoeken met klanten... die achterblijven met betalen kabinet had de regels tijdelijk aangescherpt vanwege de hoge energiekosten... om te voorkomen dat huishoudens in de winter werden afgesloten. Het kabinet wil die tijdelijke regels nu blijvend maken. En het aantal vliegreizen in Europa is weer terug op het niveau van voor corona... ondanks de gestegen kosten. Uit cijfers van Europese luchthavens blijkt dat er nog maar 11% minder wordt gevlogen dan in 2019. De verwachting is dat de groei dit jaar verder toeneemt... Ook de reisbranche ziet een toename van het aantal vluchten. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het midden en oosten kan wat sneeuw vallen, in het zuiden regen.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 kom naar huis, want ik vind altijd wel een goede Al moet ik heel de wereld over voeten in je favoriet doe die die nog naar je raakt Oh, ik kom thinking in van Zandvoort, op 106.9 FM Oh, do you remember back in the spring?